Voorspoedige start. met het NOS Journaal. Het klimaatakkoord in Parijs is door veel wereldleiders positief ontvangen. De Amerikaanse minister Kerry spreekt van een overwinning van de hele planeet... en pure winst voor komende generaties. Staatssecretaris Dijksma sluit zich daarbij aan. Ze spreekt over groene historie. Het akkoord telt 31 pagina's en moet de opwarming van de aarde beperken... Die moet, onder de ruim die moet ruim onder de 2 graden blijven. Verder willen de landen dat er een einde komt aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Alle gemaakte afspraken zijn bindend. Bij een zwembad in Julianadorp en in Helder woedt een grote brand. Er komt veel rook vrij. De politie adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk en ook is niet bekend of er mensen in het gebouw zijn. Gemengde reacties op het aftreden van Kamervoorzitter Van Miltenburg. Het CDA vindt dat de rol van premier Rutte belangrijker is in het Teven-deal. D66 en SP vinden dat Van Miltenburg te mild is over haar eigen functioneren. Ze blijft volhouden dat ze niks fout heeft gedaan. De VVD, de eigen partij van Van Miltenburg, heeft respect voor haar besluit. Ze blijft voor die partij in de Tweede Kamer zitten. In de Eredivisie heeft FC Twente met 2-1 gewonnen van de Graafschap. Het winnende doelpunt viel in blessuretijd. De Tukkers speelden een groot gedeelte van de wedstrijd met 10 man... na een rode kaart voor keeper Marsman. Eerder op de avond verspeelde PSV weer punten tegen een laagvlieger uit de Eredivisie. In Eindhoven bleven tegen Roda JC 1-1. Cambuur boekte de eerste overwinning van het seizoen. In Leeuwarden werd NEC met 3-1 verslagen. En ADO Den Haag tegen Willem II werd 1-1. Het weer, een stevige wind, aan zee zelfs stormachtig. In het noorden en langs de kust zware windstoten tot 100 km per uur.